Is met het NOS Journaal. Bij Teheran staat een oliedepot in brand na een luchtaanval. Voor zover bekend is het voor het eerst dat een civiele industriële voorziening is getroffen. Het Israëlische leger kondigde vanavond aan dat er een nieuwe golf van aanvallen op de Iraanse hoofdstad was begonnen. Er zijn ook inslagen gemeld in wijken in het oosten en zuiden van de stad. Vandaag zei de Israëlische premier Netanyahu dat Israël met volle kracht zal blijven aanvallen... en dat er nog veel doelwitten zijn om te raken. Meerdere oud-medewerkers van het wereldberoemde restaurant Noma in Kopenhagen... beschuldigen de oprichter van wangedrag. Hij zou medewerkers hebben geslagen, publiek vernederd hebben en ze hebben bedreigd. René Redzepi zegt dat hij spijt heeft en therapie heeft gehad... om beter met woede om te leren gaan. Na een rechtszaak hangt er in het Amerikaanse parlementsgebouw... een plaket ter nagedachtenis aan agenten die bij de kapitoolbestorming omkwamen. Vijf van hen kwamen om toen boze Trump-supporters... de verkiezingsnederlaag ongedaan wilden maken. Meerdere republikeinen waren tegen de plaketten... omdat zij de bestormers juist zien als helden. Het vogelverblijf van dierentuin Wildlands in Emmen is gesloten... nadat drie kuifibissen dood zijn gegaan. Twee van de vogels zijn dood gegaan aan een nog onbekende virusziekte. Door het onderzoek gedaan naar vogelgriep in het park... meldt het ministerie van Landbouw. Tests wijzen uit dat andere dieren in het vogelverblijf gezond zijn. Toch blijft het drie weken dicht totdat vaststaat dat de vogels nog steeds negatief testen. Het weer. Vannacht breidt bewolking en mist zich vanuit het noorden uit over het land. Bij weinig wind liggen de minima rond de 5 graden.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 Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van twee uur. Suzanne de Vries.